Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De daders van de aanslag op een Ganouka-viering op Bondi Beach in Sydney... hebben alleen gehandeld, dat zegt de Australische politie. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat ze bij een terreurcel hoorden... of werden aangestuurd door anderen. Ruim twee weken geleden schoten de mannen bij de viering in Australië 15 mensen dood. De politie zegt dat ze geïnspireerd waren door terreurgroep IS. In de weken voor de aanslag reizen ze naar het zuiden van de Filipijnen... waar IS ook actief is. Er zou geen bewijs zijn dat de mannen daar contact hadden met extremisten. Bij een aanval van het Amerikaanse leger op een boot in de oostelijke Stille Oceaan zijn twee mannen omgekomen, meldt het leger op X. Waar de aanval was, is onbekend. Volgens de VS zouden met de boot drugs zijn gesmokkeld. Ook zou het schip hebben gevaren op bekende routes waarlangs drugs zou worden vervoerd. Het aantal doden door Amerikaanse acties tegen drugshandel in de regio is daarmee gestegen naar zeker 107. Amerika heeft tot nu toe niet bewezen dat de slachtoffers drugsmokkelaars waren. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu... hebben bij hun ontmoeting in Florida vooral gepraat over de volgende fase van het staakt het vuren in Gaza. Trump zei dat het gesprek veel conclusies opleverde, maar onduidelijk is wat hij bedoelde. Hij benadrukte dat Hamas zo snel mogelijk moet worden ontwapend. Beyoncé is miljardair, dat schrijft het zakentijdschrift Forbes. De Amerikaanse zangeres is de vijfde artiest op de lijst van rijkste mensen op de wereld.